Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil dat je sneller een vast contract krijgt als je werkt. En dat willen werkgevers ook wel. Nu geven ze je soms een 0 contract of moet je na een tijdje ontslag nemen... zodat je baas je geen vaste baan hoeft te geven. Je hoort economie-collega Eva Wiesing. De werkgevers en de vakbonden die zijn allemaal heel positief. Eh, dat komt ook omdat ze hier jaren over hebben meegepraat. Wat dat betreft is dit echt een ouderwets eh, polderakkoord. Wel zijn er zorgen of het allemaal geregeld kan worden bij de overheid. Nu heeft twee op de vijf mensen geen vaste baan... bijvoorbeeld in de zorg of evenementen. Het bootje op de Maas waarop gisteren iemand omkwam had een motorstoring, zegt 1 Limburg. Ook was er een sterke stroming. Een vader en een zoon gingen met hun nieuwe bootje de rivier op... en konden daar door de kapotte motor niet wegkomen. Ze dreven richting een stuw, de boot klapte meters naar beneden... en het kolkende water in. De vader overleefde dat niet. In Brussel hijzen ze morgen de Finse vlag bij de NAVO. Vanaf morgen is het land officieel lid van de club. Historisch momentje volgens de NAVO. This is a historic week, making Finland safer and our alliance stronger. Er was lange tijd gedoe over Finland en de NAVO. Turkije hield het tegen, maar is toch om. Vanaf morgen zitten er 31 landen bij die beloven elkaar te beschermen als ze worden aangevallen. De Engelse vrouwelijke voetbalploeg speelt niet meer met een witte sportbroek. Ze ruilen de klassieker in voor een blauwe. Ze willen af van de angst om door te lekken als ze menstrueren. Dat is iets dat sporters herkennen. Oud-voetbalster Leonie Stendler vertelde eerder al... dat andere vrouwenteams de witte broek ook al dumpten. Bijvoorbeeld eh, Manchester City gebruikt geen witte broekjes meer... omdat ja, voor vrouwen tijdens de menstruatie is dat gewoon niet prettig. Dat soort veranderingen zijn echt nieuw. En dat komt omdat er ook vanuit een vrouwenperspectief wordt gekeken. De vrouwen vroegen voor het EK vorig jaar ook al om een ander broekje... maar sponsor Nike en de Voetbalbond veranderden toen niks. De twee hebben nu nog niet gereageerd. Dan nog het weer. Het blijft helder en daardoor kan, kan het de komende nacht een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het aantal in Noord-Holland neemt nu ook alweer snel af. Een paar korte nog, zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file rijden en een kleine 10 minuten oponthoud.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 Want ja, op het YouTube-kanaal van Alternative FM is dit ook nu te volgen. En eh, ze zitten nu ook eh, aan de tafel met de microfoons. Want dat zijn toch wezenlijke verschillen. Die microfoons aan de andere kant en deze microfoons. Eh, dit zijn de, de fijne spreekmicrofoons. Lucas Rens en Simon Swinkels zijn eh, alle twee hier in de studio. Hallo. Hallo, heren. Eh, dat is eh, even 2,5 weken geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Ja, long time no see. Nou, <laughs> je zou het bijna kunnen zeggen. Ik hoor het PW Fischer nog tijdens de finale zeggen. Wat zijn de plannen voor de, de nabije toekomst? En dan hoorde ik jou nog zeggen, ja, radio optreden. Dat hoorde ik hier nog, was bij de af. en toen dacht ik, dat is bij ons. Ja, dat klopt. <laughs> Dat dus, eh, maar goed, eh, het is er nu eindelijk zover. Eh, even over die finale van, van de Rob ja. wordt. Award. zit bijna met die grote prijs van Nederland in mijn hoofd. Maar het is de Rob Akda wordt. Ehm, ja, wat is er eigenlijk in die tussentijd nog gebeurd? zijn er toch nog mensen dus, die... Dus de jullie... voorronde en de finale? Of na de ja, finale? ja, na de finale. Zijn er toch nog mensen bij jullie langs geweest... uit de muziekwereld, weet ik niet. We zijn, ja, we zijn naar Duitsland geweest. Oh, toch? Ja? Ja, we zijn naar, eh, naar Oostnabroek geweest voor, een, eh, voor onze eerste internationale gig samen. <laughs> ja. Dat was erg, eh, dat was erg leuk. Ja. Ja, we zijn gewoon verder gegaan met stappen zetten met de band. En we hebben wat optredens verstaan. Dus ik spelen oh. in, uh, in Stiels. In Stiels? Dat Volgende week vrijdag, Goede Vrijdag. Aha, dat is 8 april. Ja, 8 april. Ja, heb ik helaas... Uh, of nee, 7 april. Ja, nee, dat, dat, dat, dan zou ik nog eventueel kunnen. Dus, dus maar ik moet even kijken, want, eh, want, eh, maar dat is gewoon gratis omtreden. kan ik binnenkomen. Oh, er gaat een banner volgens mij een beetje een eigen leven leiden. Oh, dus, dat is mijn tas. Ja, iemand die, die, ja, die gooit een tas er tegenaan. Dat kan die banner een beetje slecht tegen. Oh. Ehm, goed, maar even over uh, Stiels. Ja dat, eh, dat is gewoon vrij entree om binnen te komen. Toch? Ja, het is vrij entree om binnen te komen. En we gaan eh, anderhalf uur spelen. Ja, we gaan wel iets interessants doen. Ja? Uh, is namelijk, normaal spelen wij of, of Lucas Rens, het project, speelt dan ofwel in een akoestische setting. Mm Dus spelen Simon en ik samen. Mhm. Ofwel met volledige band. Oh, dus en dit keer gaan we het combineren. Omdat we anderhalf uur mogen spelen, gaan we het helemaal opbouwen. Dus ik ga solo beginnen, een paar nummers. Dan komt Simon erbij. En dan komt Rijer, de bassist, erbij. Ja. En dan heb je een soort akoestische setting. En dan de tweede helft van de, dus tweede drie kwartier. Dan, komt de drummer Dan komt de drummer erbij. En dan, komen de, komt alles erop en eraan. En dan gaat het feestje losbreken. Dus Daan, hè? Toch? Ja, Daan. Ja, ja Daan. die komt als laatste bij. Ja. Ehm, gaan jullie dan ook eh, dat welbekende dansje doen van het uh, nummer Let's Fall in Love Again. Uiteraard. Ja, eh, want dat hadden jullie ook eh, heel erg aardig eh, voorbereid tijdens de derde voorronde. Ik denk, wat gaan we nou beleven? De stond zo een beetje te kijken. Wat, dat, was mooi, was een mooi verhaal. Ja. hoe zijn jullie ook alweer op dat idee gekomen eigenlijk om dat te doen? Ik kan me nog goed herinneren, we zaten we gaan repeteren en, en Daan die komt de repetitieruimte binnenlopen en die zegt, jongens, ik heb vannacht gedroomd. <laughs> dat daar het al mee dus. daar begon het mee. Ik dacht van, wow, wat gaat er nu komen? Hij zei, ik heb gedroomd dat wij in dit nummer, Let's Fall in Love Again... in het refrein een dansje doen. En nou ja, en hij zei erbij van, ik ga hier niet weg totdat wij een dansje hebben op dat stukje. Dus nou, wij hebben een uur lang allemaal dansjes uit zitten proberen en, uh, en zitten brainstormen daarover. Ja. En uiteindelijk zijn we hierop gekomen. Kan iemand die deur even dicht Oh ja, ja, ja, want eh, <laughs> eh. Eh, ja, ik gooi de in de hand. die is dicht. Perfect. ja. ja. Ga door. Ja, dus, het was, dus daar, daar kwam het uit. Daan die zei, we gaan een dansje hierop op krijgen. En, en we gaan hier niet weg tot we dat hebben. Dus toen zijn we gewoon gaan brainstormen en brainstormen. Uiteindelijk kwamen we op een dansje uit. Ah die heeft uiteindelijk ook nog eens helemaal aangepast. Of namelijk 180 graden omgedraaid. Van links naar rechts. Hm? <laughs> Voor de finale, Voor de finale, Oh, dus, eh, toen was hij inderdaad andersom, ja. ja. <laughs> dat had ik gezien. Ja, kostte dat niet... Eh, ik ga even naar Simon, want dan... Eh, ja, kostte dat niet op een gegeven moment moeite? Want op een gegeven moment... ik ging er één uit de pas, volgens mij was jij dat. Niet? Maar deed ik het heel goed. Ja? <laughs> Kijk maar terug. Ja, En wat hilarisch was dat eh, natuurlijk wel. Eh, goed, maar ehm, eh, het was wel even wennen. Toen we de <laughs> eerste keer deden, ja. ik net zo gewend om, om een sprongetje naar oh, één kant te maken. En ineens de andere kant op. Andere been ook voor. En ik heb hem gezien eh, dat, eh, bij de, bij de YouTube-versie van Halem 105... dus de Sound of Halem, daar stond hij ook in. Eh. daar hadden jullie het ook gedaan. maar volgens mij, als hij hier de hele band zou spelen denk ik dat het hier iets makkelijker gaat dan volgens mij in de studio. Dit is iets groter, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus maar je had het over die drummer, Daan. Want die kwam er mee. Maar hoe moet hij dat dan doen? Moet hij dan zijn sticks loslaten? En eh, dan ja, ja, de grap is, ja, Daan kwam er mee, maar Daan die zit gewoon lekker te drummen terwijl wat gebeurt. Dus die kijkt gewoon, die ziet hem wel. Ah, is erg leuk om te zien. Het is erg leuk om te zien, want je ziet hem elke keer gewoon zo erg genieten. <laughs> Dus elke keer zie je zo'n big, zo, nou ja, ik, als je terugkijkt, je mag natuurlijk niet. Je moet, het is ook belangrijk waar we naartoe kijken. Dat je dan halverwege zo je gezicht nog 90 eh, nou graden draait. Maar als je dan terugkijkt in de, in de beelden, dan zie je Daan echt met zo'n big smile op zijn gezicht. gewoon <laughs> ja. daar gaat hij weer. bij de derde voorronde mensen eh, in de YouTube-versie bij ons is hij te, vinden. Want eh, in het bericht daar bij de, bij de Rob Hakdag wordt is hij te vinden. Dat, dat is één. Dat is de linksom versie. Ja. dat is in de kleine zaal. En dan hebben we ook nog de finale versie. Dat is, dan moet je wel eens twee uur en een half uur moet je er even doorheen eh, zien te worstelen. <laughs> en dan kan je die andere kant ook zien. Dus dan gaan ze rechtsom. om. Eh, ja, dat is wel waard hoor, het verschil. dat is, het, eh, <laughs> in de grote zaal was dat. we gaan zo direct natuurlijk meer van jullie horen. Dat doen we zo. want de bedoeling is dat we zes nummers laten horen vanavond. Yes. eerst nog één nummer. Dus, en dan mogen jullie fijn lekker los gaan. maar zo ja, dan gaan we nu meteen met een Nederlandstalig nummer doen. Sterrenakka, vorige week of twee weken terug, had ze dit eh, uitgebracht. En dat heet Oversteken. Voelt het of ik oversteken kan? Pak je mijn ambt, het voelt niet veilig. aan de rand van alles Wat ik wil doen en ga doen Hoe ik het vandaag zie Is slechts een moment Hoe ik het vandaag zie Is slechts een moment in het geheel Zonder mij, zonder jou Had me heel lang niks erin. ik dacht, hij heeft gelijk, hij heeft gelijk Van binnen weet ik dat je onzeker bent, maar wel sterker dan ik En nog altijd Nederlandstalig is eh, flink vertegenwoordigd eh, van eh, deze maand in 3 voor 12 Noord-Holland. wat dat betreft, wat de releases die in maart zijn uitgekomen. Dit was er één van, de Nederlandstalige dingen. want op de valreep komt morgen Nienke bijvoorbeeld ook weer met een EP. is ook Nederlandstalig. En niet te vergeten hadden we Engel bijvoorbeeld ook al in het eerste uur met Rijkdom. Dus, en de delegatie met demonstratie. is ook een Nederlandstalig nummer. Het is zover. Ehm, het moment is eh, daar. Dus we gaan eh, naar eh, Lucas Rens luisteren samen met Simon Swinkels. Ehm, ze zeiden al, eh, in uh, Stiels wordt het eh, binnenkort helemaal een verhaal... wat keurig netjes wordt opgebouwd. Eerst Lucas solo, maar dan komt Simon erbij en dan ook Rijer erbij. Dus die is er vanavond niet. En als laatste komt Daan, die is er vanavond ook niet. Het zou wel wat zijn als die twee ineens ook weer... koekoek, we komen ook nog even meespelen. Dat lijkt me... <laughs> maar ik weet niet of de buren daar erg blij mee zijn. We gaan naar ze luisteren. Uh, want ze, zijn, ze zitten er klaar voor. Eh, heren, we gaan eh, beginnen met Keep Me Waiting. Ja, er is, eh, er is wat aan de hand eh, bij ons. Op een, een of andere manier eh, krijgen we het geluid niet uit die tafel vandaan. Ik weet niet wat er precies los is. waarschijnlijk op een, een of andere manier is er een aansluiting niet helemaal oké. dat is... ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ehm, ik, je hebt wel eens een moment... Ja, Um, ehm, we gaan het nog een keer... Ja, ja, ja, nou hoor ik wat. ja, nou, nou dan gaan we hem nog een keer... Uh opnieuw. <laughs> Want ik, eh, ik denk, waarom hoor ik niks? En ik hoor al eh, gelijk geluid eh, van bovenaf komen. er gaat iets niet goed. maar het is opgelost. We beginnen dus nu nog een keer. Hier zijn Lucas Rens samen met Simon Swinkels. En keep me waiting. So keep a minute as I wait on you, wondering what you'll do. It is all so new. If I'm in it, would you be there too? Should I call on you? Cause I'm still unsure what it is that I'm looking for. So keep me waiting, keep me guessing, keep me wondering, and I still believe. I'm hoping, hope for something more than nothing. I am holding on to you. So take a second as you walk away, wondering what you'll say. It'll be okay. As I'm living in a golden haze, it'll be the day when I'm finally sure what it is that I'm looking for. So keep me waiting and keep me guessing and keep me wondering and I still believe I'm hoping hope for something more than nothing complete. You first have to let go. So keep me waiting, keep me guessing, keep me wondering, and I still believe I'm hoping. Hope for some. Dus even een koude start, maar eh, het is allemaal weer eh, goed gekomen. Keep Me Waiting. Was wel heel toepasselijk, Keep Me Waiting. Eh, ja, maar goed, we hebben het... Uh, <laughs> we houden het spannend wat, wat dat er gaat. het tweede nummer. Nou, ik ben benieuwd. Hoe gaan jullie het straks oplossen nu jullie zitten? Want hier is dat nummer met dat dansje erin. Let's Fall in Love Again. Hier zijn ze alle twee weer. fall in love again. Let's make sure we can understand each other a little better than before. Might change the weather. I don't know if it will be sadder than before, before we try. Let's fall in love again. Let's fall in love again even voor dit moment. Eh, geven ze eens even adempauze, dan kunnen wij ook een beetje van de schrik eh, bekomen. Eh, Days of Sway. Ze hebben, vorige week hebben ze die single uitgebracht. The Fear of Life. Het gaat over ja, mentale gezondheid. en dat is denk ik in deze tijd best wel een onderwerp... wat uit de taboe sfeer mag komen. Fear of Life dus. Daarachter, erachter, dat is uh, eh, Gerrit En de dame die je hebt eh, gehoord, dat is uh, Martine Bond. Die hebben we hier ooit in de studio gehad. Ik kijk even naar Marcus. Ehm, ze zijn denk ik nu wat makkelijker te fotograferen dan, dan tijdens een Rob Agda woord heb ik het idee. Of, of vergis ik me daar enigszins in? Ja, je mag het zeggen hoor, dus... Ja, ik weet niet. Ik vind het toch altijd fijn als artiesten gewoon bewegen als je ze wil fotograferen. dat wel dan. Ja, podium, licht, bewegen, danspasjes. Maakt het allemaal... Eh, eh, danspasjes hebben ze hier niet eh, kunnen doen hoor. Daarom doe ik hier ook gewoon geluid en niet fotografie. <laughs> Oké, oké, oké. Oké, oké, ehm, Heren, ja, dat, jullie hadden de licht al een beetje vooruit gegooid wat betreft de, de steels en de opbouw. Ja. Ehm, als er dus mogelijkerwijs een album of een EP gaat aankomen, gaat, oh, dat, gaat dat ook een beetje zo op die manier... Eh, ja, dat je dat ook eh, eh, doet? De, de exacte release datum staat nog niet helemaal vast. Ja. Maar denk juni, juli gaat de, de EP Drafts en Demos gaat online komen. Draft in? Drafts, Drafts. Demos. Ja. Ah, dus drafts. dat, dat is dus de, Engelse versie. Dat is ontwerp. En dan demo's. Ja, ja precies. Nou, is wel een uh, goede titel, denk ik eerlijk gezegd, toch? Ja, het komt heel erg voort vanuit het idee dat ik zo achterlijk veel liedjes heb geschreven in, het afgelopen, de afgelopen jaren. Ja. En dat ja, maak je heel veel opzetjes. En mhm. je hebt heel veel demo's liggen. Ja. En uiteindelijk, hoe ik dus EP heb samengevoegd... ben ik gewoon gaan kijken, oké, wat zijn gewoon mijn favoriete nummers... en wat past er een beetje bij elkaar? Ja. En ik denk dat er nu een paar mensen weer zitten uit te lachen... omdat die echt elke keer zeggen... gast, deze hele EP staat nergens op van hoe het bij elkaar past. Het gaat alle kanten op, wat ook een beetje waar is. Ja. Ehm, maar op een bepaalde manier zit er wel een, een, een rode draad in... Mhm. Eh, maar vandaar, het komt dus echt vanuit die, die drafts en die demotjes. Zo is het opgebouwd. Eh, hebben ze, eh, ja, want daar ben ik nog eigenlijk niet echt over gevraagd. Ehm, komen ze ook voort uit een bepaald gevoel, die, de liedjes? Dat, of is het echt alleen... Allemaal liefdesverdriet. Allemaal liefdesverdriet, ja. Nee, het is, eh, eh, oh, iemand had het, ja, we hebben een mooie verwoording voor nu. De, de oplevende en de bitterzoete momenten van het liefdesleven. Oh, ja. Daar, maar ik schrijf gewoon uit eigen ervaringen. Dus dat is ofwel positief of negatief. En ja. heel erg eh, op basis daarvan schrijf ik een verhaal. Het is gewoon een mooie manier om je emotie vast te kunnen leggen in een liedje. Ja, heb je ook een muzikale achtergrond in de zin van een opleiding gedaan? Ja, ik zit nu aan de, het conservatorium van Utrecht. Ah, de HKU toevallig. Ja, exact. Ah, er zijn eh, goed gescholden geschoolde figuren eh, vandaan gekomen. Want uh, Lisette Vink, beter bekend als Lisette Aviva... die, die hebben we hier ook gehad. En die komt van de HKU af. Oh, dat dus, goed. Dus ja. Heel vet. Dus je bent niet de enige hier met een HKU-achtergrond. Cool. En daarvoor heb ik nog een jaar in Londen gestudeerd. Ja. Uh, ook een muziekopleiding. Zit er verschillen eigenlijk ook in, in die opleidingen? Als in tussen de HKU en die opleiding in Londen? Ja. Ja, enorm verschil. Ja. Wat, wat, is, wat is het verschil eh, ongeveer? Nou, die opleiding in Londen was enorm gericht op de business achter de muziek. Wat enorm belangrijk is. Maar toen ik daar zat, toen dacht ik echt van ja, oké, dit is leuk. Maar ik, ik moet gewoon liedjes schrijven. want mm. ik heb nog helemaal niet... Ik, ik, wil gewoon beter worden muzikaal eerst. Mm. En de HKU die focust veel meer op nou je hebt meerdere stromingen. Maar die focust gewoon veel meer op het muzikale erachter. Dus het is echt een conservatorium. Je hebt gewoon je instrumentenlessen, je hebt je theorielessen. Dus je mhm. hebt gewoon, krijgt gewoon een goede basis. En ja, de, de, de, tak waar ik dan nog in zit, focus heel veel op het creatieve. Mhm. Dus heel veel eh, schrijfprocessen en improvisatie en eh, samenwerken met mensen. Ehm, naast dus ook de, de normale consultorium dingen. Ja. Maar ja, in Londen was het toch echt wel meer vanuitgaan van... oh ja, je kan al muziek, we gaan nu gewoon business doen. Ja. Ga ik even naar je buurman, want eh, eh, ja Simon... want eh, wij hadden nog voordat, was het tijdens de derde voorronde... toen hadden we het ook even over, over jou. want jij hebt een, een jazzscholing gedaan. Ja, ja, klopt. Ja. past, sluit dat een beetje mooi aan op de muziek die, die jullie als band ook maken? ja, in een zekere basis zeker. Mhm. Eh, sowieso van pop, jazz, soul, eh, alles heeft wel een zekere binding met elkaar. Ook, theoretisch en dergelijke. Mhm. Ehm, en ik probeer ehm, soms ietsje te jazzy te doen en dan word ik weer teruggeroepen. En ik kijk altijd waar, ik, waar kan ik een beetje eh, mijn, mijn leuke akkoordjes plaatsen en zo. Ja, nee, ik vind het... Maar, eh, maar kan je dan toch ook als je vanuit je jazz-achtergrond... jazz-achtergrond dan toch ook iets eh, meenemen van wat zij dan op een gegeven moment neemt? Oh, daar heb ik er nog niet bij nagedacht, eerlijk gezegd. Zoiets? Nee, enorm. Ik bedoel, ja, enorm. Eh, ja, nee. ja, enorm. Ja, enorm. ik, ja, ik, leer, ik leer enorm veel van, van zo'n proces. Hm. En ook als je kijkt bij zo'n Rob Akda... dan hebben we echt enorm gestudeerd. Gewoon puur op hoe staan we daar als band. Hoe breng je iets zo goed mogelijk over naar een publiek. Mhm. Ehm, ja, dat zijn allemaal weer hele andere facetten van muziek. Dat is niet meer ehm, gewoon op je gitaar pielen. Dat is echt... Um, pielen? Eh, eh, dat is het zeker niet. Eh. <laughs> gitaar spelen en, en daarnaast ben je bezig met allerlei andere dingen. En dat is ja, een enorme les. Ja. Eh, toch, toch weer even naar jou, eh, Lucas. Want, Mag ik er nog eh, iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Voeg Om er maar iets aan toe. Om een ideetje daarvan te krijgen. Want omdat Simon heeft zo'n enorme achtergrond in, in de jazz. Die kan nou, achterlijk goed spelen. Hmm. En die heeft ook wel een handje van om dan partijen voor zichzelf te bedenken... die gewoon veel te ingewikkeld zijn. <laughs> en dan na een paar weken repeteren, dan kan hij het. En dan denk je van, ja, het is inderdaad ontzettend gaaf... maar waarom je dat dan? <laughs> <laughs> Niemand weet het. Het moet een functie hebben binnen het liedje. Nou, het heeft dan nog steeds een functie. Maar het is gewoon dat je denkt... Gewoon als je ermee aankomt, dan denk je gewoon van... Maar dit is toch een partij voor drie gitaristen? Hoezo ga je dit in je eentje spelen? We, <laughs> hebben maar één gitarist, dat ben jij. Maar dan krijgt het toch voor elkaar. Maar ik denk ook, wat iemand dan bedoelt... op een bepaalde manier van op het podium... het verschil is dan heel erg... Van, dan heb je zo'n partij... Maar probeer hem dan maar te spelen terwijl je rond bent aan springen. En, en, en dat soort dingen. Dat is echt bizar hoe je... Ja. Nou had jij het net over liedjes schrijven. Hè? Eh, ga, is dat een eh, continu eh, proces bij jou, 24-7? Ja, 24-7. Ik heb, ehm, het gaat heel erg een beetje in, in, ups en downs. Dat ik soms veel liedjes schrijf en soms weinig. Mhm. Maar ik heb wel al mijn hele leven dat ik gewoon muziek hoor. Dus gewoon, en dat, dat begon echt toen ik zes was. En toen snapte ik het niet helemaal. Want dan fietste ik naar school of zoiets. En dan hoorde ik een nummer. En dan dacht ik, oh, dat is wel een lekker nummer. Dit is wel chill. Welk nummer luister ik? En dan had ik helemaal geen muziek aan. Dus dan hoor ik het in mijn hoofd. En toen kwam ik er nou ook nog achter van, maar dit bestaat ook helemaal niet. Dus ik had eigenlijk heel vroeg al dat ik zat van... oké, ik hoor dingen, maar die bestaan niet. Dus dat klinkt echt alsof je psycho zegt. <laughs> <laughs> ik hoor muziek, <laughs> maar die nog niet bestaat. En, en ik denk dat eigenlijk voor mij is het sindsdien een soort, soort ja, journey geweest... om die muziek tot uiting te brengen. Dus de skills, de skills krijgen, leren zingen, leren songwriten... om dan uiteindelijk wat ik dan hoor, omdat dat daadwerkelijk naar een nummer te vertalen. Ja, er is een eh, collega-songwriter die is eh, gewoon tijdens eh, de, de lessen in slaap gevallen. Omdat hij s'nachts altijd liedjes schrijft. En jij kent hem. Is dat Sven Ros? Ja, heel ah, goed. ja. ja, dat is een leuk bruggetje. Want daarom vroeg ik het ook. Van, bij Sven was het dus wel 24-7. Die, die, viel gewoon, die lag gewoon tijdens de lessen gewoon te pitten. En, maar uh, Sven die had eerder deze maand een EP e uitgebracht. Dus eh, ja, laten we hem dan... Eh, maar dan vraag ik eh, later nog wel waar jij hem van kent. Want dat, dat is altijd nog wel even leuk om dat, dat ook even te weten. Sven Ros met Safe. We're golden in the middle of the night. We're slowly growing closer every time. This could lead somewhere. But only a part of you wanted someone new. And it's hard to start something you could lose. You wished for better timing But nothing ever comes too soon If you're scared, just know I'm frightened too I promise you I'm watching over I'll be your guide I'll be the shepherd of your heart It's safe to fall in love I'll keep you safe safe So while you're sinking deeper in my arms We can drift from the shadows of our past We shouldn't overthink this Cause nothing ever comes too soon It hurts to think of losing you I promise you I'm watching over I'll keep you safe met Safe. Eh, we zijn, eh, we zijn uh, zover, ja jongens. dus, ja, we, hebben in ieder geval lol. Dat is, dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè? Want daar gaat het ook wel een beetje om. Het goed te zijn. Nee, daarom. maar goed, we gaan ook luisteren naar een blokje van twee. En we beginnen met Flowers with Noses. Funny, you know how rivers flow, yet mountains seem so high. Well, it's all in your mind, and let me take you to the other side. Cause when it's cold and it rains outside, remember this, my dear. One day I'll take you there, the clouds will disappear and flowers with noses will kiss us and show us the way. And once you open your eyes, I'll be there by your side when it all slips away. So keep on dreaming. Just let it go. Sometimes takes a while to fall asleep. So keep on dreaming. I know you'll find your way eventually. And honey, it seems that memories are colored by our minds. Well, you can make them shine. It's how you look at life and when you're scared, I'll be on night lamps glare to keep you safe at night. Your dreams can come alive, you'll make it to the other side. Where flowers with noses will kiss us and show us the way. And once you open your eyes, I'll be there by your side when it all slips away. So keep on dreaming Just let it go Sometimes takes a while to fall asleep So keep find, I know you'll find your way. I know you'll find, I know you'll find your way. I know you'll find, I know you'll find your way. Yeah, way, yeah. fall asleep gaaf jazzapplausje klinkt in de studio. Eh, dat zijn de woorden van uh, Pepe Fischer die dat, dat, eh, doet als hij de sponsors afkondigt voor de Rob Dan wordt om een beetje weer in dat sfeertje te komen. Het tweede nummer van dit blokje van twee heet White Dress. I thought I saw you standing in a white dress But I guess it was a dream Cause every time my mind trailed off I thought of you and me And I thought I saw us dancing In the kitchen of a house that we believed Was ours to be Now suddenly that hope has faded me And I thought it would come easy I thought I was prepared Every time I turn around I see you standing there Your name, it haunts me I hear it everywhere And every song I listen to Reminds me of you And how you fucked it up Because of someone new. myself move on I never really wanted it to be true Now I wonder when you see me on your Insta feed Are we better off or do you fight away a tear Cause you know that song is about you and I hope that you find what you are looking for That you'll find some rest, not always wanting more I know the grass seemed greener Still, it hurts to think of you And how you fucked it up because of someone else was something wrong. I told myself, move on. I never really wanted it to be true. Nothing breaks as hard as two in love. It's hard to take, but we're better off, cause nothing breaks as hard as Was someone new And every time I wondered why I knew That there was something wrong I told myself move on I never really wanted it to be true Now I'm left here without you dat waren ze voorlopig eh, weer eventjes. Want eh, straks in het eh, volgende uur volgt nog een blokje van twee. Het laatste blokje dan wel te verstaan. Op deze dag gaat ook deze dame een, een release show doen in Paradiso as we speak. En ze is al vrij hot in festivalland. Ik heb het over Fiep. En het nummer wat ze laatstelijk heeft uitgebracht heet Lucid Dreams. nothing heet zij Veerle driese En uh, ze heet eh, als ze optreedt Fiep. En ja, het is... Eh, het gaat hard met, met haar. ze is al min of meer opgepikt. ook door de, de landelijke muziekplatformen. wij zijn slechts een klein onderdeel in dat opzicht. Ehm, ja, we zijn een lokale omroep als ik zeg dat ik van Alternative FM ben. En als ik die redacteur Pet van 3 voor 12 Noord-Holland opzet... dan eh, zijn we slechts een regionale afdeling. Dus zij is wat dat betreft haar eh, status een beetje ontgroeid... Eh, van regionaal bekende muziekartiest. En dat heeft ook te maken... of muzikant moet ik eigenlijk zeggen. Ehm, heeft ook te maken met haar deelname aan de popronde. Want daar had ze ook aan meegedaan. En... Ehm, ja, daar was ze dan ook voor uitgekozen om dat te doen. En daar is het ook eigenlijk best wel heel hard eh, gegaan met, eh, met deze Fiep. We gaan op naar het nieuws van, eh, van 9 uur. En dan hebben we er nog eentje klaarstaan. Is ook van een beetje een oude bekende als het gaat om dit programma van Alternative FM. dat is Luc Nijman. En hij heeft alweer aanstalten om het nieuwe materiaal te laten horen. Voor een deel is dat ook al in 2020 al min of meer uitgebracht. Maar nu eh, komt hij er ook echt daadwerkelijk eh, mee naar buiten. Cowboys Lament is een van eh, de singles van een album wat nog later moet gaan komen.